Stubenitski met het NOS-journaal. Bij woningcorporaties mogen besmeer blijven verdienen dan het ministersalaris van 178.000 euro. Gisteren ging de Eerste kamerakkoord met een nieuw maximuminkomen in de publieke sector per 1 januari. Maar minister Blok vindt het te kort dag om het maximumsalaris ook in te voeren bij de woningcorporaties. En daardoor blijft het topsalaris daar volgend jaar ruim 230.000 euro. In Libië zijn sinds het opleiden van de strijd in augustus honderden burgers om het leven gekomen. Zeker 120.000 mensen zijn uit hun huis verdreven. Dat bleek uit een rapport van de Verenigde Naties. De milities die dictator Gaddafi in 2011 verdreven zijn uiteengevallen en vechten op dit moment tegen elkaar. Het is het Griekse parlement opnieuw niet gelukt om een president te kiezen. De kandidaat van de regering, de voormalige eurocommissaris Stavros Dimas... behaalde in de tweede stemronde te weinig stemmen. Volgende week is de laatste stemronde. Als er dan ook geen winnaar komt, moet de Griekse regering nieuwe verkiezingen uitschrijven. Advocabo FNV vindt het een slechte zaak dat gemeenten bezuinigen op kerstpakketten. Sommige gemeenten, zoals Enschede, Borne en Roermond, geven helemaal geen pakketten meer aan ambtenaren. In Amsterdam klaagden ambtenaren over de sleutelhanger en scheurkalender die ze krijgen. Volgens de vakbond is dat een verkeerd signaal van gemeenten... omdat op dit moment minder ambtenaren meer werk moeten doen... om alle veranderingen bij de gemeente voor elkaar te krijgen. Een Nederlandse tandarts die in Frankrijk bij tientallen patiënten het gebit zou hebben beschadigd, mag worden uitgeleverd. Justitie in Frankrijk wil de man vervolgen voor zware mishandeling. In september werd hij door Canada uitgezet naar Nederland, nadat hij daar was opgepakt vanwege wanpraktijken. Het weer bewolkt, soms een beetje zon. Aan zee waait het flink. Het is ongeveer 12 graden. Morgen begint regenachtig. Daarna breekt vanuit het noorden de zon door. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen! Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt! 3FM. Serious Request. Hands of our girls.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 Nothing really matters. wenst jullie allemaal fijne dagen en een